Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Duitse media melden steeds meer details over de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Maagdenburg gisteravond. De man reed daar met een auto in op een groep mensen. Er zijn zeker twee doden, meer dan 60 mensen raakten gewond. De dader komt uit Saoedi-Arabië en woont sinds 2006 in Duitsland. Volgens Duitse media was de man fan van de radicaal-rechtse partij AFD... Hij had wel eens in de media gezegd dat hij tegenstander is van de islam. Ook zou hij zeer actief X en fan zijn van Elon Musk, de eigenaar van het platform. In Vlaardingen is vannacht een explosie geweest bij een appartementencomplex. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De klap heeft wel voor veel schade gezorgd. Op beelden is te zien dat de deur van het complex in Vlaardingen eruit is geblazen. Een tiental bewoners moest vanwege de explosie ook naar buiten. Minister Faber van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig opvangplekken voor asielzoekers regelen niet dwingen dat alsnog te doen. Door de spreidingswet kan ze gemeenten alsnog opdragen om asielzoekers op te nemen. Maar ze kiest ervoor om gemeenten langer de tijd te geven om zelf meer opvangplekken te vinden. Bij een ongeval op de A67 bij Eersel in Noord-Brabant is iemand om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond. Vanwege het ongeval is de weg afgesloten. Over de oorzaak is nog niets bekend. De politie doet onderzoek. Het lijkt erop dat de Amerikaanse overheid toch niet vlak voor de kerst deel stil komt te liggen. Er dreigt een zogenoemde shutdown te komen doordat er geen akkoord was over de overheidsuitgaven. De Republikeinen stemden gisteren tegen de plannen op aandringen van aankomend president Trump. Er is nu een nieuw akkoord waar de democraten en republikeinen het over eens zijn. Het weer. Vanochtend droog en wat zon. Vanmiddag vanuit het westen regen. Er is vrij veel wind en het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam.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 Oh, I'm 106.9 ZFN wasted space. You're getting weaker Probably cause my lies just started getting deeper And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator in my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature, and I apologize for what I did to you. 'Cause what you did to me, I did to you. No, no, no, no, baby, no, no, no, no, don't lie She said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the fame I don't know the reason why I did these oh, things well, I had and now our emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby, no, no though I love her and she all in my world I give her all my attention and diamonds and pearls She the one that make me feel on top of the world Still I'm lying to my girl, I do it lie and I lie and I lie and then I lie Till there's no turning back I don't know why I lie and I lie Till I don't know who I am whatever the reason, you do